Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een fusie tussen de Zweedse Nordea-bank en ABN AMRO zit er nog steeds in. Dat zegt de topman van de Nordea-bank in een interview met de Finse publieke omroep. Een eerdere toenaderingspoging van Zweden begin deze maand werd door ABN AMRO en de Nederlandse staat afgewezen. Topman Walroos zei wel dat pas na de verkiezing in Nederland in maart verder gesproken zal worden. Nordea is de grootste bank in Noord-Europa. En volgens Walroos zouden zijn bank en ABN AMRO prima bij elkaar passen. Hij heeft de Nederlanders voorgesteld om het hoofdkantoor van de fusiebank in Nederland te vestigen. In het westelijk havengebied bij Amsterdam heeft een grote brand gewoed bij een chemisch bedrijf. Door nog onbekende oorzaak ontplofte een tank met afvalwater. De tank vloog daarbij in brand. En omdat er geen ontvlambare stof in zat, kon het vuur vrij gemakkelijk worden geblust. Vanwege de brand werd het scheepvaartverkeer een tijdje vastgelegd, stilgelegd. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn opnieuw veel mensen de straat op gegaan uit protest tegen het beleid van president Maduro. De betogers zijn boos omdat de kiesraad een referendum over het al dan niet aanblijven van Maduro heeft geannuleerd. De demonstratie werd geleid door de vrouwen van twee oppositieleiders die in de gevangenis zitten. Donald Trump heeft de plannen gepresenteerd die hij zou willen uitvoeren tijdens zijn eerste 100 dagen in het Witte Huis. Hij wil de macht van lobbyisten beperken en nieuwe gesprekken voeren over vrijhandelsverdragen. Met nog 16 dagen te gaan voor de verkiezingen probeert Trump na veel ophef over vrouwonvriendelijke opmerkingen nu weer aandacht te vestigen op de inhoud. Het weer, de dag begint op veel plaatsen grijs met dichte mist. Later op de dag zijn er zonnige perioden, maar er zijn ook plaatsen waar de mist niet of nauwelijks optrekt. Daar wordt het maar 7 graden, in de rest van het land 10 tot 12 graden en er staat weinig wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op veel plaatsen moet het verkeer zondagochtend nog rekening houden met dichte mist.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 A little fishing shack down a long grass road where everybody knows your name. Lawn chairs and bar stools, yeah, pull up a seat. A place through the woods, cell phone towers can't reach. No trespassing signs out where life's a beach. No last call to kick you out. There's a girl out on the sand on a Navajo blanket, hoping I hold. Normaliter begin ik met een greep uit de Amerikaanse country hitlijst. Tegenwoordig verandert er niet zo snel meer iets in die lijst. Dus laten we die even voor wat die is. We gaan naar het buurland Canada. Met een drietal songs die nog niet zo lang uit zijn. Ik opende met de zanger die maar liefst vier awards won dit jaar in zijn thuisland, Dean Brody. Hij vertolkte The Old Sandbar. Van de Wasboard Union heb ik nog nooit gehoord, maar daar komt snel verandering in. Als ze Shot of Glory ten gehore brengen. Gord Bamford is aanwezig en trakteert ons op breakfast beer. Ik wens iedereen weer veel luisterplezier. pile in the truck, man, and I can barely wait. Hear the band roar from across the dance floor. Like they know that something good is on the way. It's a Friday night like any other. You walk in a stare and a stutter every single time you look at me. Oh, I need a fix, a true companion, Jimmy Beamer Jack Daniels, anything to set me on my way. Drinking up my courage, whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory. Ain't no turning back. Got me high on your tipsy smile and your hips all swinging. We start spinning, spinning, spinning. shaking knees, drinking up my courage, whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress ballroom.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 We got things to do, places to see and fun to be had tonight bring a sick over easy. Make that bacon greasy. Is that the hair of the dog I hear? It's 10 a.m. on this ocean pier, and I'm sipping on breakfast beer. Breakfast beer, it'll kill a hangover. Tipping on back so you don't get sober. Add a little clam and a Caesar on the side. Ain't no be partying quite so hard. But when you're this far south, it ain't so bad just to let down your guard. There's no clock to be punching, no pressure, no fussing. Yeah, the coast is clear. It's 10 a.m. on this ocean pier, and I'm sipping on breakfast beer. Breakfast beer, it'll kill a hangover. Tip it on back so you don't get sober.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 We're all coming someday. How the old band will play. We'll gather, kid, sister, and sing on that beautiful. on that beautiful Joanna Serrat met Solitary Road. van mijn luisteraars vroeg of ik eens wat meer wilde draaien van Dolly Parton.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 I Wonder Love doet een klein beetje denken aan hun eerste hit No News. Het heeft dezelfde funky beat. De song is afkomstig van het tiende album van Lone Star. I tried the bar scene, but that ain't where it's at. So I switched to yoga. even bought a man. Now I'm filling out my profile on eHarmony. Wanna know my likes, dislikes, my wants, and my needs. Every single question is important, I'm sure. So I got an email, her glamour shot attached. Congratulations, found the potential match. She's really into fishing, likes the Cowboys too. Crazy for Jesus, rock and roll and tattoos. Looks good on paper, but how can I be sure? Could she be, could she really be what I've been looking for? I want a girl that's real Stewart was in 1954 de eerste die de song Which One Is To Blame opnam. De Wilburn Brothers reikte er in 1959 mee naar de vierde plaats in de country charts. Velen vinden dat dit het origineel is.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 Via de Bluegrass Boogeyman ben ik terechtgekomen bij de muziek van Tangerine. Samen zijn ze terug te vinden op het album Gratified met de song It Will Not Bother Me. Tangerine heeft net het nieuwe album There and Back uit. Soms zitten ze verdacht dicht tegen de country aan. Luister maar naar Where Did My Happiness Go. Ook Tim Knol is te horen in samenwerking met de Bluegrass Boogeyman. Hij vertolkt View Mirror. me a little blind to see, but it will not bother me. set to fall asleep with a pen in my hand. When the wind blows fresh and free, no, it will not bother me. No, it will not bother me. No, it will not bother me. When the wind blows fresh and free, no, it will not bother me. place to be. No, it will not bother me. Daan. wekelijks op dit station. without stukje country uit eigen land. Dat waren dus de Bluegrass Boogeyman en Tim Knol met Rare View. Nu naar Kees Harden met Sign of a Fool. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Met Kid Sister plaatsen de Time Jumpers een akoestisch gedenkteken voor een overleden zangeres Dawn Sears. Bestaande uit aangrijpende ballads, rustieke honky-tonks en western swing vol temperament. Een must voor alle liefhebbers van de retro sound en natuurlijk ook van Vince Gill. All aboard! Frankie Lee serveert op American Dreamer een Rucci cocktail die bestaat uit twee delen Bob Dylan, een deel Bruce Springsteen, een deel Ryan Adams en een deel Frankie Lee. Door de invloeden uit de muziek van grote als Bob Dylan, Bruce Springsteen en Ryan Adams klinkt American Dreamer met daarop Queen of Carolina bekend en aangenaam in de oren. Maar het zijn de eigen invloeden van Frankie Lee die het debuut van hem memorabel maken. She can be Come on in, zingen de Palomino's, zonder strepen ermee dat ik er even tussenuit ga. Ik ben zo weer terug. En wat dat betreft onderschrijf ik de woorden van de Palaminos.